Uur. Morat El-Wakili met het NOS-journaal. De Britse conservatieve partij maakte op 5 september bekend... wie Boris Johnson opvolgt als leider... en daarmee ook als premier van het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment hebben elf conservatieve parlementsleden gezegd... partijleider te willen worden. Om deel te mogen nemen aan de afvalrace... moet een kandidaat door tenminste 20 conservatieve parlementsleden worden gesteund. De stemming voor deze ronde vindt woensdag plaats. Afgelopen donderdag kondigde Johnson zijn vertrek als leider van de Tories aan... nadat een record aantal regeringsleden zich had teruggetrokken. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een eerste kleurenfoto getoond... die de nieuwe James Webb ruimtetelescoop van de kosmos maakte. Het gaat om het diepste kijkje in het universum ooit. De foto toont een deel van de ruimte nog dichter bij het ontstaan van het universum... dan ooit is waargenomen. Het plan van wetenschappers is om een beeld te krijgen van de oerknal... het ontstaan van het heelal zo'n 13,7 miljard jaar geleden. Verder moet de telescoop zoeken naar planeten waarop leven mogelijk is. Het kabinet trekt extra geld uit om de capaciteitsproblemen bij de rechtspraak op te lossen. De komende jaren wordt er 155 miljoen euro per jaar besteed aan het werven van nieuw rechtbankpersoneel. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. In 2020 gaven rechters aan tienduizenden strafzaken te moeten uitstellen... omdat er geen plek is in de rechtbanken. De Vrije Universiteit Amsterdam sluit definitief het Mensenrechteninstituut. Het centrum kwam begin dit jaar in opspraak na de onthulling dat het werd gefinancierd door een Chinese universiteit. Verder bleken medewerkers verschillende keren in China te zijn geweest... waar ze het vaak publiekelijk opnamen voor het omstreden Chinese mensenrechtenbeleid.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 What's grooving? I'm moving. I like your style of romping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. I was 16 pints of rum and then I so cool and nice. like your style of romping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. I own 16 pints of rum and then I go bum bum. Glowing up in the dark in the night and so I go oh ah ah ah ah. I, ah. I brought a pie in my pocket, pie in my pocket, and I am a sucker. No got life, no got style, no got nothing on my mind, but I'm so cool and I'm so groovy when I go bum bum bum.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 por ti, por mí. por ti, tú por mí. por ti, por mí. por ti, por mí. por por mí. por ti, por mí. por por mí. por ti, por mí. por por mí. por ti, por mí. por por mí.